Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een tekort aan verkeersleiders zijn er opnieuw treinen uitgevallen. Tot vanavond 11 uur rijden er geen intercities tussen Amsterdam en Amersfoort, laten NS en ProRail weten. Het probleem is niet nieuw, het is voor ProRail een flinke klus om de roosters rond te krijgen. Vanochtend vielen sprinters uit tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum. En afgelopen nacht reden er onder meer geen treinen op het traject Utrecht-Arnhem... en tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Zuid. In Rotterdam hebben buurtbewoners in een park bloemen gelegd op de plek waar Joshua van 15 gisteren werd doodgestoken. Hoe halen ze het in de hoofd om zo jonge, ja, ik begrijp hem gewoon niet. Hij leek mij gewoon heel rustig jongen. Eh, ook niet iemand dat ik dacht van nou die zoekt problemen of dat idee had ik bij hem niet. Inmiddels heeft een jongen van 15 zich bij de politie gemeld voor de dodelijke steekpartij. Een man uit Almere is opgepakt voor de diefstal van peperdure Pokémon-kaarten. Hij deed zich eind vorig jaar voor als koper bij een man uit Kampen sloot hem op en ging er met de verzameling vandoor. De kaarten zijn bij elkaar 50.000 euro waard. En Cheyenne van 9 uit het Zuid-Hollandse Monster is in haar vakantie niet aan het luieren. Ze is een pop-up store begonnen in het dorp om haar sieraden aan de man te brengen. En ze heeft een hoop plannen. Ik ga vandaag achter de kassa staan, maar we willen volgende week woensdag ook workshops gaan doen. Dus dan ga ik waarschijnlijk de workshops doen. Cheyenne steekt het verdiende geld trouwens niet in eigen zak. Ze geeft het geld aan eenzame ouderen die nog op zichzelf wonen. Het weer nog, meer buien vanavond ook met windstoten, vooral aan de kust.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 passeggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti posso ma nel mio mondo non ci sei solo tu, io perciò devo andare attention and attention.